Levi van Eck met het NOS-journaal. Premier Rutte en VVD-prominent Edith Schippers halen in een gesprek met de Telegraaf... hard uit naar de PvdA en GroenLinks... die straks in de Eerste Kamer één fractie vormen. Met het oog op de statenverkiezingen van 15 maart waarschuwt Rutte dat de twee linkse partijen... een graai in de portemonnee zullen doen door minstens negen belastingen te verhogen... De uitspraken zijn opmerkelijk omdat de huidige coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft... en regelmatig steun zoekt bij bijvoorbeeld GroenLinks en de PvdA. Bij een aanslag bij een synagoge in Jeruzalem zijn zeker zeven doden gevallen. Er zijn meerdere gewonden. De Israëlische politie spreekt van een terroristische aanslag en zegt dat de dader is gedood. De aanslag zou zijn opgeëist door de Palestijnse beweging Hamas... Donderdag vielen er negen doden bij een inval van het Israëlische leger in de stad Jenin. De eerste F-35 gevechtsvliegtuigen zijn vertrokken van vliegbasis Leeuwarden naar Polen. Bij elkaar acht Nederlandse toestellen worden daar ingezet vanwege de oorlog in Oekraïne... voor de bescherming van het luchtruim van de NAVO. Twee F-35 zullen altijd paraat staan om binnen een paar minuten vijandige toestellen te onderscheppen. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia zijn op Bonaire aangekomen. Het startpunt van hun rondreis langs het Caribisch deel van het koninkrijk. Ze bezoeken er de komende dagen onder meer de zogeheten slavenhuisjes. Daar sliepen tot slaafgemaakte mensen die moesten werken op de zoutpannen. Het koninklijk gezin blijft tot maandagochtend op Bonaire. Daarna gaan ze achtereenvolgens naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. De reis eindigt op 9 februari. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. In die opklaringen kan dus licht vriezen en kan een mistbank ontstaan.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 And what you got is a whole lot of sweat, blood and tears. So have no fear, cause they ain't seen moves like these in years. I can shake and bake and show the fake, but never perpetrate or play a hate.